Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de NAVO-vliegbasis in Geilenkirchen, net over de grens bij Zuid-Limburg, is het veiligheidsniveau verhoogd. Volgens de NAVO is er een mogelijke dreiging, maar wat precies is niet bekendgemaakt. Al het niet-essentiële personeel is gisteren uit voorzorg naar huis gestuurd. Vorige week werd het veiligheidsniveau op de basis in Geilenkirchen ook al verhoogd na een inbraakpoging. In Limburg is een wandelaar in een natuurgebied gedood door een kudde runderen. Het gebeurde bijna twee weken geleden, maar is nu pas bekend geworden. Het slachtoffer was een man van 67. Hij was met zijn hond gaan wandelen in natuurgebied Vrouwenbos bij Spouwbeek. Hij zou in een weidegebied hebben gelopen dat pas net was opengesteld voor wandelaars. Waarom de runderen de man aanvielen is niet duidelijk. Sinds het voorval is het natuurgebied weer afgesloten. In Wales is een ansichtkaart bezorgd die 121 jaar geleden is verstuurd. Het gaat om een kaart van een hert dat voor besneeuwde bergtoppen en een omgevallen boom staat. Die viel vorige week op de mat bij een bank. De kaart werd in 1903 verstuurd en was gericht aan Lydia Davis... die vroeger op het adres van de bank woonde. Een ver familielid van haar heeft zich inmiddels gemeld. Bankmedewerkers hopen dat hij meer kan vertellen over de briefschrijver... en zijn relatie met Lydia. In de play-offs voor de Europa League heeft Ajax in Polen met 4-1 gewonnen van Jagiellonia. Voor volgende week is de return in Amsterdam. De winnaar van de ontmoeting gaat door in de Europa League, de verliezer in de Conference League. Het weer. In het noorden en westen kan nog wat regen vallen. Minima tussen 16 en 19 graden. De dag begint droog en het gaat weer flink waaien. In het noordwesten mogelijk stormachtig. Smiddags trekt een regengebied over. Daarna gaat de wind liggen en klaart het nog even op.